Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In België zijn vannacht 15 drones gezien. Die dingen vlogen boven een militair terrein op zo'n 50 kilometer van Maastricht. Deze defensie-expert van de Vlaamse Omroep weet meer. Het is eigenlijk een trainingskamp van de landmacht. Daar is ook een veiligheidszone waar schietoefeningen worden gehouden. Hoe zijn die drones nu waargenomen? Wel, bij toeval stond daar een testopstelling. Een testopstelling om drones waar te nemen. En het is die testopstelling die die drones heeft waargenomen. Heel veel vragen nog natuurlijk. Van waar komen die drones en wie heeft die drones bediend? Defensie in België onderzoekt het incident. Later werden de drones boven het Duitse stadje Duren gezien door agenten. Gisteravond werd in München ook al een drone gespot bij de luchthaven. Toen ging de start- en landingsbaan daarom uit voorzorg even dicht. Wereldwijd zijn pro-Palestijnse betogers de straat op gegaan. Ze zijn boos dat Israël tientallen schepen van activisten heeft tegengehouden. Ze willen hulpgoederen naar Gaza brengen. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Italië, Australië en Tunesië werd gedemonstreerd. In Nederland was gisteravond ook een protest. In Den Haag werden daarbij ruim 200 pro-Palestijnse betogers opgepakt... rond het Centraal Station, omdat ze op het spoor zaten... en niet luisterden naar instructies van de politie. Een vrouw die in Lent bij Nijmegen is neergestoken is overleden. De politie trof haar gisteravond zwaargewond aan en ze stierf later in het ziekenhuis. De politie heeft een man opgepakt voor de steekpartij. En een bijzondere oproep uit Lelystad, want wie is daar zijn boa constrictor kwijt? Die gigantische slang zat in de tuin van een man van 81. Hij zag hem opeens achter het raam van zijn schuurtje. Hij lag hier precies nog achter deze, dus helemaal lekker opgevouwen. Eh, heel rustig. En eh, nou, uiteindelijk, toen de, de, ambulance, de dierenambulance was, kon ik het raam zo open doen en viel hij er zo uit. Is die nou gevaarlijk? Nee, totaal niet. Ik zeg altijd, een beet van deze slang doet minder pijn dan een beet van een hamster. Nou, de dierenambulance vermoedt dat het om iemands huisdier gaat. Inmiddels zit de boa in een reptielenopvang.